Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een grote brand en een explosie in een flat in Ede in Gelderland vannacht. Eén persoon kwam hierbij om het leven. Onze verslaggever Onno Beukers staat nu bij die flat. De woning waar eh, die explosie is geweest, die wordt eigenlijk nu helemaal eh, leeggehaald. Eh, de pui is er aan de voor- en achterkant uitgeslagen. En nu, ja, de brandweer is eigenlijk alles wat er in die woning is... nu eigenlijk uit die woning aan het schuiven en nog aan het nablussen. Voor de zekerheid natuurlijk. Je ziet ook nog wel wat rookdampen optrekken. En daarom, het smult nog een beetje na. Dus daarom dat ze dat zullen doen. Door de brand zaten er twee mensen vast op hun balkon en die zijn door de brandweer gereed. Minstens drie woningen zijn voor langere tijd onbewoonbaar. En er wordt nog onderzocht waardoor die explosie is ontstaan. In de Chileense hoofdstad Santiago zijn minstens 35 middelbare scholieren gewond geraakt bij een explosie. waarschijnlijk omdat ze bezig waren met het in elkaar knutselen van molotovcocktails op de toiletten. Tien van hen liepen ernstige brandwonden op en vijf van hen zijn nu in levensgevaar. De jongeren wilden de explosieven volgens de politie inzetten bij een demonstratie. Ja, en Feyenoord-fans die worden enorm lekker wakker vanochtend. Want gisteravond won hun clubje uit Rotterdam de tweede uitwedstrijd op rij in de Champions League. De Rotterdammers versloegen in Lissabon Benfica met 3-1. En al in minuut nummer 12 was het raak, zag onze commentatoren. Daar gaan we het strafschopgebied en daar is Ueda oh, en de goal voor Feyenoord. Dan ben je één keer in het strafschopgebied en is het meteen raak. 12e minuut, prima aanval van Feyenoord. Antoni Milambo was de grote held van de avond. Hij maakte de twee andere doelpunten en verraste zichzelf daar ook mee. Na de eerste goal dacht ik echt van wow. En na, eh, na de tweede goal toen eh, ja, ontlading. Dus je ziet ook eh, zelf dat je steeds... Ja, je krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Je kunt mee, je kunt dit niveau aan. Toch? Ja, ik krijg steeds meer zelfvertrouwen. Eh, ik ben steeds meer comfortabel aan de bal. Eh, steeds meer energie, ik word steeds fitter en fitter, dus ja. Ja, Feyenoord heeft nu zes punten uit drie wedstrijden. En de kans is dus best groot dat ze doorgaan naar de volgende ronde van de Champions League. Heb ik nog het weer voor je. De dag begint met wat mist, maar die trekt in de loop van de ochtend steeds verder weg. Vanmiddag is er vooral veel zon en wordt het tussen de 15 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt heel langzaam maar zeker wat drukker op de weg... maar de meeste files veroorzaken nog niet zoveel vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaanstad moet je wel 20 minuten geduld hebben... van afrit Avenhoorn tot aan Purmerend Noord. Er stond een pechgeval, maar de weg is wel vrij. En op de N248 rijdt het langzaam van Wieringerwerf naar Schagen...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 Bij de brand in de portiekflat viel een dode. Tientallen omwonenden moesten worden geëvacueerd. De wekenlange stakingen bij vliegtuigfabrikant Boeing in de VS zijn nog niet voorbij. Werknemers hebben een loonsverhoging van 35%, verdeeld over vier jaar, afgewezen. In Parijs is een internationale top om geld in te zamelen voor Libanon. Er zijn delegaties uit 70 landen aanwezig, waaronder Nederland. Frankrijk hoopt zo meer hulp voor de Libanese bevolking te regelen. Het weer, als de mist is opgelost, wordt het op veel plekken zonnig. Het wordt 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden.